Balkenende grapte dat hij het fijn vindt dat iedereen in Den Haag blijkbaar vindt dat hij moet blijven. Hij verdedigde verder het besluit van het kabinet om de AOW-leeftijd te verhogen. Dat besluit kreeg eerder tijdens het congres al de steun van de CDA-leden. Het aantal files blijft structureel dalen. De drukte op de Nederlandse wegen verminderde deze maand met 18 vergeleken met oktober vorig jaar, zegt de ANWB. Zowel tijdens de spitsuren als overdag was het in oktober veel minder druk. In het weekend waren er wel meer files, vooral door werkzaamheden aan de weg. Een van de meest gezochte maffiabazen van Italië is opgepakt. De 51-jarige Salvatore Russo zat ondergedoken op een kippenboerderij bij de Zuid-Italiaanse stad Napels. Russo wordt gezien als een van de leiders van de Camorra, de Napolitaanse maffia. Russo heeft eerder levenslang gekregen. Hij was sinds 1995 voortvluchtig. Ongeveer 100 geëvacueerde bewoners van een seniorenflat in Stijn kunnen weer naar huis. Twee dagen eerder dan gepland. Liften en deuren in de flat zijn sneller gerepareerd dan was verwacht. Deze week brandde naast de flat een winkelcentrum af. 40 winkels en 6 woningen gingen verloren. Minister Klink is bezig met een wet om belangenverstrengeling tussen artsen en de farmaceutische industrie aan te pakken. Hij wil de industrie dwingen om relaties met artsen en wetenschappers openbaar te maken. De mogelijke beïnvloeding van artsen door fabrikanten van medicijnen is al jaren onderwerp van discussie. Schaatser Stefan Groothuis is in Tialf Nederlands kampioen geworden op de 1000 meter. Simon Kuipers en Mark Tuitert werden tweede en derde. Bij de vrouwen werd Annette Gerritsen kampioen op de 1000 meter. Zij eindigde voor Margot Boer en Marianne Timmer. Irene Wust won de 3 kilometer. Ze was een seconde sneller dan Renate Groenewold. Diane Valkenburg werd derde. Het weer. De neerslag trekt weg. Komende nacht en morgenochtend blijft het droog. Daarna vanuit het westen flinke regenbuien. Het wordt zo'n 14 graden.